uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In de Duitse stad Mannheim heeft een man ingestoken op verschillende mensen. Het gebeurde op een marktplein. Een van de slachtoffers is een extreemrechtse anti-islamactivist. U hoort correspondent Gimbal Duk. De situatie van uh, Michael Sutsenberger zelf is nog onbekend. In ieder geval is, de, is het de agent die werd aangevallen zwaar gewond geraakt volgens lokale pers. En ook de dader zou zwaar gewond zijn geraakt omdat hij werd neergeschoten door een andere agent die hem vervolgens wist te overmeesteren. Op het moment van de aanval was in het centrum een bijeenkomst van een anti-islambeweging. Bij gevechten in Oekraïne is opnieuw een Nederlander om het leven gekomen. De man zou volgens het AD bijna twee weken geleden in het noorden van de regio Donetsk zijn gesneuveld. Het lichaam van de man is inmiddels terug in Nederland. Voor zover bekend is de man de derde Nederlandse oorlogsvrijwilliger die in Oekraïne is omgekomen. In Brabant zijn tientallen rijexamens op het laatst afgezicht en verplaatst. En dat komt doordat er op een provinciale weg het verkeer vaststond door een festival in Oosterwijk. Rijschoolhouders vinden dat het de schuld is van het CBR. Want zij zeggen dat ze al hadden kunnen weten dat het daar super druk zou worden. En vandaag is de laatste dag dat jongeren gratis een HPV-prik kunnen halen. Die kan onder meer baarmoederhalskanker voorkomen en kanker aan de geslachtsdelen. Bij de GGD's merken ze dat jongeren nog even zo'n prik komen halen. Zo is de hoeveelheid afspraken in Twente de laatste week zelfs verdrievoudigd. De laatste weken is er een eh, enorme toeloop. Dat heeft geresulteerd in eh, nou, de uitbreiding van de capaciteit. Dus ja, dat is wel enorm druk. De wachtruimte zit behoorlijk vol en het, eh, ja, we moeten acht per kwartier ja, vandaag is dus de laatste dag dat het nog voor eh, noppers kan. Vanaf maandag kosten de twee prikken tegen het virus 350 euro. Het weer dan nog. De rest van de middag en avond is het een grijze boel... en kan er verspreid over het land nog een pittige bui vallen. Morgen begint ook bewolkt en later is er opnieuw kans op regen... bij een graad of 18. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De files met de meeste vertraging momenteel in onze regio. Op de A7 vanuit Hoorn naar Zaan staat bij Pummeren Zuid door de werkzaamheden maar één rijstrook beschikbaar en daardoor 10 minuten oponthoud. Kwartiertje op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein bij knooppunt de Nieuwmeer. 6 kilometer file daar. En de werkzaamheden bij eh, Petten op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder veroorzaken 10 minuten vertraging. De andere kant op is de vertraging ongeveer een kwartier op de N9 vanuit Den Helder naar Alkmaar.